van 2 uur. Kirsten het NOS Journaal. Vier grote moskeeën in de Randstad nemen extra veiligheidsmaatregelen tijdens gebeden. Ze doen de deuren op slot of zetten beveiligers in. De moskeeën in Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht willen voorkomen dat mensen kunnen binnenkomen en slachtoffers kunnen maken, zoals in Quebec is gebeurd. Zes mensen kwamen gisteravond om het leven toen twee mensen om zich heen schoten in de moskee in de Canadese stad. Een man uit Spijkenisse die lid zou zijn van IS blijft voorlopig vastzitten. Dat heeft de rechter bepaald. De in Marokko geboren man werd vorig jaar opgepakt toen de AIVD zijn naam ontdekte op een lijst van 22.000 IS-strijders in Syrië. Volgens het Openbaar Ministerie is Mounir E. in 2014 in Syrië geweest. Daar zou hij zich hebben aangesloten bij IS. Hij zou toen hebben aangegeven dat hij bereid is om te strijden tot de dood. De 34-jarige E ontkent dat hij lid is van IS. Hij zegt zelf dat hij in Turkije is geweest om een swarma-zaak te beginnen. In maart begint zijn proces. Binnen een dag hebben ruim 1 miljoen mensen in Groot-Brittannië een parlementaire petitie ondertekend tegen een staatsbezoek van de Amerikaanse president Trump aan de koningin Elisabeth. De petitie is ingediend vanwege het inreisverbod dat door Trump werd afgekondigd. Het Britse lagerhuis kan niet om een debat heen. Volgens de regels moet zo'n petitie in behandeling worden genomen... als er minstens 100.000 handtekeningen onderstaan. Downing Street liet dit weekend weten voorlopig geen reden te zien... om de uitnodiging aan Trump in te trekken. Het staatsbezoek staat gepland voor komende zomer. De Nederlandse economie groeit sneller dan verwacht. De Nederlandse bank verwacht dit jaar een groei van 2,3 procent. Vorige maand rekende het Centraal Planbureau nog op een groei van 2,1 procent. Verder verwacht de Nederlandse bank dat de werkloosheid daalt van 6 naar 5,5 procent of nog lager. Het weer, in het oosten nog wat regen, in het westen droog en in het noorden worden 3 graden. In het zuiden kan het 8 graden worden.